Gaat het minder, dan krijgt CZ geld terug. CZ en het Eindhovense ziekenhuis zijn ervan overtuigd dat op die manier de kwaliteit van de hartzorg omhoog gaat. De Franse president Hollande gaat vandaag naar Moskou voor overleg met president Poetin. Hij wil proberen de Russen over te halen om mee te vechten in een gezamenlijke poging om de oorlog in Syrië te beëindigen en IS te verslaan. Het bezoek wordt overschaduwd door het incident met het Russische gevechtsvliegtuig dat door Turkije is neergeschoten. President Hollande en bondskanselier Merkel hebben in Parijs de slachtoffers van de terreuraanslagen van een week geleden herdacht. Ze legden bloemen op het Place de la République. Hollande wil dat Duitsland meer doet in de strijd tegen IS. En Merkel zei dat Duitsland erover nadenkt. In Steenbergen komt definitief geen asielzoekerscentrum. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering gisteravond. Tegen het plan van het college om 2 tot 300 asielzoekers op te vangen... kwam een maand geleden veel protest. In Steenbergen komt nu tijdelijke opvang voor asielzoekers... die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Een journaliste die in China was veroordeeld tot zeven jaar cel... heeft in hoger beroep twee jaar strafvermindering gekregen. De journaliste Gao Yu zou staatsgeheimen hebben gelekt naar het buitenland. Ze zat al eerder in de gevangenis. Ondanks de strafvermindering vinden mensenrechtenorganisaties het een politiek proces. Ze eisen dat China de vrouw vrijlaat. Dan is weer nog vandaag periode met zon, maar op een aantal plaatsen ook mist of laaghangende bewolking. Vanmiddag wordt het 5 tot 10 graden.